Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Hamas heeft vandaag zes Israëlische gijzelaars vrijgelaten... in ruil voor 600 Palestijnse gevangenen. Het merendeel van de gevangenen die Israël vrijlaat... is tijdens de huidige oorlog opgepakt. Komende donderdag is de laatste ruil gepland. Dan zouden lichamen van de overleden gijzelaars worden overgedragen. Daarna moeten Israël en Hamas praten over nieuwe afspraken. Prinses Amalia heeft in Vlissingen het marineschip Den Helder gedoopt. Het was de eerste officiële handeling die de prinses alleen heeft verricht. De 21-jarige Amalia liep de afgelopen jaren tijdens officiële gelegenheden mee met haar ouders. Het Combat Support Ship dat ze doopte is gebouwd door damen... en moet de Nederlandse vloot en die van bondgenoten op zee bevoorraden. Het schip is het eerste van een reeks marineschepen die de komende jaren worden gebouwd. De man die gisteren in Berlijn een toerist heeft neergestoken... is een 19-jarige vluchteling uit Syrië. Dat melden Duitse media. De man verbleef volgens justitie in een opvang in Leipzig... en is nog niets bekend over zijn motief. Gisteren stak hij bij het Holocaustmuseum in Berlijn... een 30-jarige Spanjaard neer. Hij raakte zwaar gewond. Morgen zijn er verkiezingen in Duitsland. De mesaanvallen en aanslagen door migranten van de laatste tijd... hebben migratie een van de belangrijkste thema's gemaakt. Paus Franciscus zal ook morgen geen zondagsmis opdragen in het Vaticaan. De kerkleider ligt nog steeds met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis. Volgens de curie heeft hij een rustige nacht gehad. Het weer bewolkt en vaak regen of motregen bij 11 tot 13 graden. Op de Wadden iets kouder. Vanavond vanuit het zuidwesten droog en vannacht lokaal mist.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 Ja, een beetje treurige zaterdagmiddag wat betreft het weer in ieder geval. Ja. Maar Thomas en ik zijn nog op de radio bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En in uur 2, wat gaan we daar nu allemaal doen, Thomas? Nou ja, ik heb wat nieuwsberichten nog over uh, Zandvoort. Ja. We hebben de evenementen, komt nog voorbij. En ja heel veel lekkere muziek. Zeker weten. En een mooi evenement eh, op het circuit hè, morgen. Ja, ga jij er eigenlijk heen, Rob? Nou, is nee. dat niet wat voor jou? Ja, het is zeker wat voor mij goed voor uh, conditie. Een, beetje, beetje lopen. Maar ja. Eh, <laughs> nee, Rondje eh, circuit hè, hebben we het dan over. Ik kijk wel toe eh, morgen. Oké. Dus. Nou, okay, wel nou, leuk dat ze het doen. Zeker weten. Nou, we gaan, ja, dat verwacht je helemaal niet van mij. Maar we gaan deze draaien. Dr. Dre. Ah joh. Ja, echt waar. <laughs> joh, de hele week zit ik al te denken. Je, wat ik zei ga je toen ook Dr. Dre draaien. Met een pret sigaret hè? Ja, precies. Yo, <laughs> dit is zo lekker. that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga.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 or use a fool, Dr. <laughs> En als je daar echt eh, naar die teksten eh, gaat luisteren... dan hoor je wel het een en ander eh, langskomen hoor... bij deze van Dr. Dre, samen met Snoop Dogg. Joh, de Still Dre, zo op deze zaterdagmiddag. Zodra weer het eh, nieuws en uiteraard eh, normaal gesproken ook het eh, voetbal. Maar dat moet je even missen, want tot 8 maart hebben de heren van ST Zandvoort een pauze. En vanaf 8 maart mogen ze weer aan de bak. En dan spelen ze tegen Velsenbroek, PSV, ST Zandvoort. Dat is op 8 maart weer op zender. true voor deze band. Uh, Chic begon het allemaal eh, ja, alweer heel veel jaren geleden met uh, Freak. Dat was de eerste grote hit van ze. Daarna volgden er nog heel veel. Waaronder eh, deze My Forbidden Lover. Echte platenkofferplaats, weet je wel. Toen we nog uh, vinyl hadden. Heb jij dat nog meegemaakt, Thomas, eigenlijk? Vinyl? Nou, ik heb plaatjes, niet... plaatjes draaien en singeltjes en uh, 12 nee. Het is dat ik het hier toevallig een keer gedaan heb. Maar het is niet dat ik daarmee... nee. Nee, maar wat vind je ervan om het eh, te doen, zeg maar? Ik vind het wel leuk. Ja, toch? Ja, ja, het heeft wel wat. Ja, het heeft wat, inderdaad. Af en toe zo'n kraakje erbij. of zo, plaatjes eh, draaien, zeg maar. echte plaatjes draaien, precies. Nou, dat was er eentje die we net draaiden. Echte plaatjes draai-plaat. En eh, we gaan het nu hebben over de strandpavioens. Want er zijn er al een paar open. Ja, sommige strandtenten, eh, nou ja, die, die, daarvan weten we het inderdaad. Zoals Stijn Akersloot, Niers, eh, De Haven, Talassa en Piatti Beach. Al ken ik die laatste ken ik niet. Maar die zijn jaar rond geopend. maar vele andere paviljoens staan nog in de stijgers en maken zich klaar voor de openingsdag. Ja, die Piatti Beach, is dat uh, take, oude Take 5, denk ik? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, nou ja. Er zijn er inmiddels zoveel, Rob. En, maar veranderen die namen nou ook elk jaar? Ja, zo'n beetje wel. Als er een nieuwe eigenaar komt, hup, weer een nieuwe <laughs> naam ja, erop. Er zijn natuurlijk wel nog heel veel oude namen. Tenminste, heel veel. Er zijn nog wel wat oude namen. De haven, Tijn Akersloot. Of, uh, Jawel, maar je hebt niet meer eh, Keur en Molenaar en eh, Paap en <laughs> dat soort namen. Ja, nee, ja, wat, het, wat ik zeg, rond deze tijd openen de eerste strandtenten hun deuren. Meijer aan Zee trapte vorige week al af op 14 februari... gevolgd door Mango's Beach Bar op 15 februari. Havana heeft inmiddels eh, ook zijn deuren geopend... evenals Ubuntu en Beach Club 10... Plazant en Hippiefish... die afgelopen donderdag 20 februari hun deuren hebben geopend. En in de laatste week van februari volgen Tent 6 en mogelijk ook Buddha Beach op 28 februari. Dan op 1 maart dan, uh, start, eh, starten er zes strandtenten. En gevolgd door Far Out, The Spot, Body Beach en Fosfor in eind maart. Ja, al met al de lengte hangt dus in ieder geval in de lucht. En de komende dagen zullen steeds meer strandtenten hun deuren openen. En eh, de algemene stemming in het dorp lijkt volgens mij wel positief weer. Ja, dat denk ik ook. Ja. Weer een mooie seizoen. Iedereen heeft er wel weer zin in. Zeker weten. Allemaal weer, lekker naar het strand en eh, genieten van het eh, mooie weer. Als dat eraan gaat komen in ieder geval. Je blijft toch een beetje afhankelijk van het weer eh, of het wat gaat worden, Thomas. Zeker. Zeker. Nou ja, Fosfor Beach is dan de laatste eind maart. Klopt. Maar die zitten dan ook op het naakstrand. En dan moet je dan in je blootje liggen. En dat lijkt me ergens in eh, februari. Nou wel, gisteren kon het wel ja, natuurlijk. Gisteren, maar, ja. Eh, ja, over het algemeen zou het fris zijn, Over ik. het algemeen is het een beetje frisjes, eh, <laughs> zeg maar. Dus, uh, Oké, dankjewel weer voor dit overzicht van de strandpavioens. wanneer ze open gaan. En ga even lekker een kijkje nemen hoe ze daar nog bezig zijn met de paviljoens opbouwen. Here we are, six years later. I don't know what we're trying to find, to find. strangers. Could it be we've been wasting our time, our time? Every night I lay in bed, wish I was with you instead. I can hear you in my sleep. If only we had one more day, wake up and we'd be okay. still see you in my dreams. It's hard to say goodbye. Oh, I tried, couple minutes. Lekker hoor, deze eh, Nederlands, of eh, een zangeres uit Nederland, dan moet ik het zeggen. Ja. Rondé en uh, Hard to Say Goodbye. Nou, als er toch eh, bij Nederlandse artiesten zijn, dan kan de volgende ook nog wel bij. Alweer heel wat jaar geleden dat Timers hier een hit mee had. Hier is Where is the Love. awake at night and I can hear you calling. What am I going to say? When our friends ask about you, I guess I'll just pretend I'm better off without you.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 Timeless eh, die treden heel vaak op op eh, bruiloft En de zingers passen zeker eh, dit plaatje ook natuurlijk. Hè. Je hoorde ze met Where is the Love uit volgens mij de jaren 90 of 80 zelfs. In ieder geval gaan we zo dadelijk de evenementagenda met je doornemen. En dat heeft Thomas allemaal keurig netjes op een rij gezet. Dat hoor je na deze zonnige plaat van Enrique Iglesias. Hier is hij nog een keer met Bailamos. me anymore Zo gingen we met eh, deze zin van Enrique Iglesias gewoon naar de Wild Wild West. Je hoorde eh, de zonnige klanken bij Lamos. En eh, ja, als het een beetje mooier weer wordt en dergelijke... krijgen we weer zin in evenementen, Thomas. Klopt. Heb je er al een paar voor ons in de aanbieding? Ja, het zijn er toch nog wel wat, Rob. Okay, de komende ja, twee weken, zal ik zeggen. Want morgen, we hadden het er al over een heuse trekwalk op het circuit. Eh, maak een gezellige winterwandeling over de baan en bekijk het circuit door de ogen van een coureur. Van de uitdagende Tarsenbocht tot aan het befaamde schijfvlak. Ja, en niet alleen de baan is open, ook het Simrace Center Race Square eh, boven in de, de pitboxen. Uh, heeft een speciale kennismaking aanbieding. En naast het racecafé Mickey's is het nieuwe deel van het pitgebouw ook ingericht als pop-up café. Voor een hapje en een drankje en ook om te bewonderen, het nieuwe gedeelte. Ik zou zeggen dus, eh, kom met je kinderen, kleinkinderen, vader, moeder, buren, vrienden, Rob Harms. Eh, neem iedereen mee. Tussen 11 en 4 uur is de trek geopend en er zijn 7500 tickets beschikbaar. Tickets kan je bestellen op www.circuitzandvoort.nl. En het is gratis. Helemaal gratis. Nou, mooi. Ja, morgen dus eh, de trackwalk op het eh, circuit. Geldt er nog een uh, maximumsnelheid morgen of niet? Ik denk 15. 15 km per uur. <laughs> Nou ja, dan ben door. ben je stevig aan het wandelen. zeker. Ik heb geen idee, erop. Nou ja, we zullen zien morgen. Er zullen vast spelregels aan zijn dat je niet aan de grimbakken mag komen. En dat soort dingen allemaal. Maar precies. Maar wel mooi eh, dat je dan echt eh, de baan op kan. Ja. En eens even kijken hoe dat allemaal eh, in, in elkaar zit daar op het circuit. Zeker. Ja, en dan morgen ook, ja, daar had je het ook al over op. daar heb je een interview vanmorgen over laten horen over het ploggen met Paul. Want dat begint ook morgen 23 februari om 11 uur vanuit het Zandvoorts Museum. Ploggen met Paul onder begeleiding van Paul Waaien. Combineer je wandelen met afvalruimen, pals, humor, muziek en inspirerende verhalen maken deze ervaring onvergetelijk. En daarnaast kun je in het Zandvoorts Museum genieten van indrukwekkende tentoonstelling Plastic op Drift. Ja, en voor de info eh, daarover staat op zandvoortsmuseum.nl. Ja, evenals het museum. Beleef op een ontspannen manier de rijke geschiedenis en cultuur. Laat u meevoeren door het oude dorpshart. Ontdek hoe Zandvoorters dus vroeger leefden... en welke beroemde personen hier allemaal verbleven... en welke monumentale gebouwen er eens stonden en nog altijd staan... Ja, dus het eh, museum geeft rondleidingen door het dorp heen. Vanaf maart tot om de twee weken ehm, om 1 uur in het Zandvoortsmuseum Museum tot en met oktober. En dat is ook in het Duits mogelijk, Rob. Dus jij kan er ook naartoe. Eh, de kosten zijn 10 euro per persoon... met een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers. En zo'n rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Ja, is mooi hoor. Zo'n eh, intieme rondleiding. Daar hebben ze echt eh, aandacht voor je. En kan je al je vragen stellen. En, Heb je het wel eens gedaan? Ja, ik heb het zeker wel eens gedaan. Ja, en het is oh, echt uh, mooi. Eh, nou, toen waren we met een mannetje of acht of zo. Eh, dus ja. ja mooi, groepje. En ja, ik wilde toch eens een meemaken, hè? Ja. Dan praat je er op de radio over. Dan moet je er ook een keer <laughs> bij geweest zijn, Thomas. Is er nog wat van je <laughs> bijgebleven, of niet? Nee, weinig, weinig, weinig, oh. weinig, weinig. Ja, en dan heb ik er nog eentje op zondag 2 maart. Dan vindt het kindercarnaval plaats. Weliswaar op een nieuwe locatie, namelijk in de protestantse kerk op het Kerkplein. Daar is eh, iedereen, alle kinderen met hun familie van harte welkom om eh, samen carnaval te vieren. Het kindercarnaval begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 5 uur. De organisatie heeft dit jaar enkele nieuwe e-, elementen toegevoegd. Maar natuurlijk keert ook de populaire playback show terug. Kinderen krijgen de kans om hun eh, favoriete artiest na te doen. Zoals bijvoorbeeld Yves Berendsen. En naast de playback show kunnen bezoekers genieten van een optreden van Mike Dane... en verzorgt DJ Mix de muziek. En eh, ja, ik ga toch alvast uh, verklappen op. Als kerst op de taart krijgen alle kinderen na afloop een cadeautje mee naar huis. Hé, hey, kijk. En de presentatie weer in handen van uh, Roy, van, van Roy, van, B. Ja, Roy van B. Roy van B. Roy van B. Zeker. Zeker weten. Nou, mooi feestje morgen dus. en als Yves Berensen, wat had je, zei je daar nou over? Ja, nou kun je als je grote fan kan je daar een playback show doen als Yves Berendsen. Oh, ik denk eh, misschien komt hij morgen even langs. Maar dat zit Wie er weet, niet in. Dat weet je natuurlijk niet. Nee, je weet kan niet. zomaar. Als Yves eh, op Zandvoort is, eventjes bij de kerk langs. Eh, vindt iedereen wel <laughs> leuk als je daar 2 maart bent. Toch? Ja, zeker. Oké, nou, over Yves Berensen gesproken. Het is echt ongelooflijk. Misschien kan hij jou horen, Ja, ik denk het. <laughs> ik denk het wel. Mooi verhaal dit. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier nooit. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. binnenkort dus eh, live eh, te bewonderen in de Dorpskerk eh, hier in Zandvoort. Deze Yves Berensen met zijn single Terug in de Tijd. <laughs> je moet niet alles geloven wat je op de radio hoort, Thomas. Nee. Nee, hè? Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Oh ja, kunnen we ook wel draaien die plaats straks.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 die, ja, je hebt weer eventjes een mooi berichtje kunnen uitzoeken natuurlijk voor het Zandvoorts nieuws. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt, Thomas. Ja, een nachtje slapen in Zandvoort, dat kost naast de prijs van de overnachting zelf in de regel 3,30 euro aan eh, eh, toeristenbelasting. Oh, ik dacht voor 3,30 euro 30 nacht nee, slapen. Nou, dat, <laughs> was het maar zo feest erop. Nou, oké, oké. Nee. Eh, ja, dat is lager dan het gemiddelde in Noord-Holland. Dat ligt op 3,82 euro namelijk per persoon per nacht. En dat is toeristenbelasting waar je het over hebt? Ja, klopt inderdaad. De toeristenbelasting is dit jaar evenwel niet gestegen. Ook vorig jaar in de gemeente Zandvoort kostte het per overnachting 3,30 euro. Ja, en gemiddeld in Noord-Holland gaat het tarief dit jaar met 8,7 omhoog. De gemeente Zandvoort int voor elke toerist eh, een vast bedrag per nacht. Dat blijkt uit het eh, meest recente overzicht op dat vlak van onderzoeksinstituut Kulo. Dat eh, bedrag kan nog wel afwijken op basis van leeftijd of welk soort verblijf je hebt. De meeste gemeenten in Nederland hanteren een vast tarief. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn er gemeenten die een percentage van de overnachtingsprijzen rekenen. Eh, de gemeenten die eh, kijken naar kwaliteit van overnachting. Hoe luxer, hoe meer belasting. Oké, nou dat is wel terecht, toch? Ja, uiteraard. Het zal ook duurder op zichzelf zijn waarschijnlijk. Al met al moet de toeristenbelasting eh, in de gemeente Zandvoort dit jaar 4,3 miljoen euro opbrengen. Dat bleek begin deze maand uit de CBS-cijfers. Tegen 3,7 miljoen euro vorig jaar. En eh, landelijk levert de toeristenbelasting dit jaar 598 miljoen euro op. Ruim 10% meer dan vorig jaar. Kijk, dat is kassa. Dus dat is zeker kassa. En weet je wat ook kassa is? Heb jij eh, inmiddels al bericht gekregen van de gemeentelijke belastingen, Thomas? Ja, ja. En eh, dat is ook massa is kassa. Massa is... <laughs> zoiets. Ja. ja. het is echt... Eh, ja, Zandvoort staat eh, met name heel hoog eh, in, de, in de top in Nederland. Met echt... stijging van de WOZ-belasting. Klopt, ja. Dat schijnt, schijnt enorm in Zandvoort te zijn. En ja... nou ja, je ziet het. Het stijgt nu ook alweer 8%. Ja. Gemiddelde. Nou ja, dat is ook zo. En... Ja, dan valt het toch even tegen wat, eh, wat je moet betalen. Helemaal als eenpersoons huishouden ben je altijd een klos trouwens. Ja, ja, ja. En, eh, Want je betaalt niet de helft van eh, wat, uh, wat een gezin betaalt. Nee, precies. Maar het verbaast me wel dat ze zeg maar, met die toeristenbelasting... vorig jaar zeg maar 3,7, ja iets minder... daarmee hebben opgehaald. Maar dan nu ineens met hetzelfde bedrag naar de 4,1 miljoen moeten. Hoe gaan ze die, waar gaan ze die 3 ton, 4 ton... dan willen ze dan ineens Verwachten ze dat er meer mensen komen? Ja, of, eh, meer eh, verblijven. Ja, meer eh, B&B's. Want dat hotel is natuurlijk nog niet klaar dit jaar. Nee, <laughs> als het nou doorgaat. daar, gaan ze, daar dinsdag over hebben, Toon. Ja, toch überhaupt daar zo'n hotel komt. Ja, daarom. Ik heb wel wat berichten trouwens over dat hotel gelezen op Facebook... van mensen die niet echt positief waren. over dat hotel. Ja, Ik heb het dat het een blok aan, aan, de, aan het been was eigenlijk. Oh, oké. Nou, dus, spannend. Nou ja, spannend hoe ook de politieke partijen daarmee omgaan. Onder meer uh, eh, zij is eh, niet echt een eh, voorstander van, de, van de plannen zoals er nu liggen voor het Badhuisplein. Dus ja, of dat definitief allemaal doorgaat zoals het nu op papier staat, dat moeten we nog maar even afwachten. En zo gingen we van de toeristenbelasting in één keer naar het Badhuisplein toe. Het <laughs> kan allemaal zo eh, hier eh, bij eh, de Zandvoortse Radio. ZFM al 35 jaar on-air. Met ook deze plaat uit de jaren 90.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 Maar goed. Klopt. Ja, vind je wel leuke muziek, toch? Zeker. Zeker weten. nou, Marco is inmiddels gearriveerd in de studio. Marco Temes, daar hebben we het dan over. Hoi, Marco. goedemiddag. Hey, een hele goede middag. Leuk je weer te zien. Ja. Denk je, ik kom een keer halverwege de maand zo'n <laughs> beetje langs hobbelen. Even kijken hoe het hier is. Of is het alweer de laatste van de maand? Het is de laatste zaterdag van de maand. Oké, en dan gaan we weer een mooi stuk uh, eh, proëzie eh, doen. Eh, straks even na vier uur, kan je er wat over vertellen? het is een analyse van de poëzie, zoals ik het zie. Oké, oké, oké. En dat heeft ook een klein beetje te maken met het interview van afgelopen zondag. Ja, de bibliotheek heeft elke bezoeker dit stukje poëzie meegegeven. Mooi. In, printvorm. Dus dat vond ik een hele mooie geste. Zeker. En eh, is er dan alleen eh, de tekst of hadden ze nog eh, plaatjes erbij, foto? Of, nee, er waren geen plaatjes bij. Ik schrijf heel beeldend. <laughs> Oké, oké, oké. Ja. Dus geen foto van Marco Temes kregen ze er niet bij? Nee, dat wil ik de niet aandoen. Oh, <laughs> oké. nou ja, straks na vieren dan gaan we het van je horen, Marco. Ik heb nog even een lekkere gouden ouwe. Wat dacht je van deze van Womack en Womack? but it's taking me under since you're not here. Oh, I feel so all alone at It's bitter when it's hard to get, but this hide and go seek making me weak. Oh, I'm weak all over now. I promise to stop boxing you round so don't scratch my face. In the running, oh, the fight is all over now. We need to get our act together, take it on the street, bring it on home, and pop them guns. change a thing, they only bring rain on top of pain. Oh, there's painting in my heart now. Flashbacks and uncovered tracks from when you left with my best friend. We need to get our street remember losing my head and calling you back like dirty name. Oh, I am filtered out now, baby. We need to get our act together, take it on the streets. deze Womack en Womack, eh, die ken je uiteraard van eh, de hit, eh, de grote hit Teardrops. En dit was een andere uit de jaren 80, je hoorde de Love Wars.